Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca wil de terrassen weer openen. Aanstaande dinsdag moeten de tafels en de stoelen weer buiten staan. Voor cafés en restaurants zijn nog geen versoepelingen aangekondigd en daar balen ze goed van. Restauranteigenaar Arjan uit het Drentse Echte had afgelopen zaterdag al een vol terras. Half twaalf gingen we open en toen waren ik de eerste mensen ook gelijk zitten. En uh, eh, de mensen ook duidelijk gezegd, ik zei ja, ik zit, ja je doet op mijn verantwoording. Als er een boete komt, dan betalen. Want ja, ik, kreeg er waarschijnlijk ook één. Maar toen maar die gok neem ik. Horeca-eigenaren vinden het niet uit te leggen dat mensen dicht op elkaar feesten in parken... terwijl veel cafés en restaurants veilig en verantwoord open kunnen. Koninklijke Horeca Nederland zegt begrip te hebben voor de actie, ook al mag het dus niet. Twintigers van nu wonen minder vaak samen dan twintigers in de zero's, heeft het CBS onderzocht. De twintiger van nu die woont vaker alleen of nog bij de ouders. Die groep is, toegenomen. En eh, dat heeft met name te maken met het feit dat jongeren steeds later pas gaan samenwonen tegenwoordig. En als ze wel samen een plekje vinden, gaan ze vaker binnen een paar jaar alweer uit elkaar. Op dit moment zijn er net iets meer 25 tot 30-jarigen die niet samenwonen met een partner dan wel. Het gaat bij de NS slechter dan gedacht, nu maar weinig mensen de trein pakken. Doordat er veel minder met de trein wordt gereisd... kwamen ze vorig jaar uit op een verlies van 2,6 miljard... terwijl de NS eerder nog uitging van 1,5 miljard. Verslaggever Nick Wouters is er even ingedoken. Dit is het slechtste jaar wat ze ooit hebben meegemaakt. 2,6 miljard, is een heel donker jaar voor NS. Om gewoon alle treinen te kunnen laten rijden... heeft de NS hulp van de overheid nodig. Het weer, de dag begint met zon. Vanmiddag trekt het dicht. In het zuiden kan zelfs een spatje regen vallen. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp. Vanaf Zandvoort tot de aansluiting met de N208 is de vertraging 20 minuten. En een kwartier op onthoud op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn...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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free one more time you just got me feeling so free We're gonna celebrate, celebrate and dance so free One more time you just got me feeling so free We're gonna celebrate one more time. you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance. morgen. Je luistert naar Droomzee. Ja, en eh, mijn naam is Jan Willem. Hartstikke leuk dat je luistert. En eh, ik weet niet of je het door had, maar maandag kondigde het Franse duo Daft Punk aan dat ze er na 28 jaar samen mee ophielden. De mannen die vooral beroemd werden omdat ze altijd hun helmen ophielden. Dus eh, heel lang onbekend waren wie er nou eigenlijk onder zaten. En eh, dit was een van hun grootste hits, One More Time. Hey, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 17 van Dromenzee van donderdag 25 februari. En laten we eens even kijken wat er allemaal is gebeurd op deze dag. In 2009 eh, was er een, eh, ja, een vreselijke crash. Misschien herinner je dat nog wel. Een vreselijke crash op, ehm, op Schiphol van vlucht 19, 1951 van Turkish Airlines die toen neerstortte in, een, eh, in het weiland. Ja, bij de, bij de polderbaan. Het was heel raar, want iedereen vanaf de A9 die kon dat echt waanzinnig goed volgen toen. Dus dat, was echt, dat eh, ging echt schok door Nederland. er zijn eh, jammer genoeg negen mensen daarbij om het leven gekomen. In, in 1980 greep Daisy Bouterse met een staatsgreep de macht in Suriname. En in 1941 was dit de allereerste dag van de februari-staking. Die begon in Amsterdam en die heel snel... het was eigenlijk de eerste grote verzetsdaad tegen de Duitse bezetting. En die verspreidde zich al heel snel onder alle ja, om, naar heel veel meer plekken in, eh, in Nederland. En eh, nou, dan een wat luchtiger nieuwtje. In, in 1902, eh, toen stond het Londense publiek stond vertel, versteld bij de allereerste demonstratie van een stofzuiger. Ja, je kan het je bijna niet meer voorstellen. Maar dat was echt een, een wonder toen. Kijken we nog even naar de jarigen. Ehm, ja, eens even kijken. Ik zie heel veel mensen, maar ik zat een beetje te zoeken naar, naar een bekende naam erbij. Ik zag José Julio Iglesias. Maar er staat 1973. Dus dat is dan waarschijnlijk de, zoon, denk ik. Ja, nou. Het is in ieder geval een mooie dag en hartstikke leuk dat je luistert. Wat ik zeg, het is eh, aflevering 17. En mocht je nou op de webcam zitten kijken en je dus je afvraagt hoe kan het, want ik zie niks. Ja, dat klopt. Ik eh, kon namelijk niet vandaag in de studio zijn. Dus ik zeg nu goedemorgen, maar ik neem dit eigenlijk gisteravond op. In mijn eigen kleine professorische studiootje thuis. Want ik wilde natuurlijk niet de kans laten schieten om eh, samen met jullie een mooi programma te maken. Dus we zijn er tot en met 12 uur. En eh, nou ja, kan ik toch nog een beetje bij jullie zijn. Hey, hartstikke leuk dat je luistert. Laten we snel gaan luisteren naar muziek. Bruno Mars. That's what I like.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 Het is goed. Je wilde alleen maar. Ik wilde alleen maar echt al wat ik wilde. Ik was alleen maar het praten, je had alles in de gaten. Ik wilde alleen maar, geloof me. Ik, hoop dat je weet wat je geloof doet. Geloof me, ik weet wat ik... Papa heeft wat papa heeft Papa heeft weer wat gelezen. Papa heeft weer wat. Papa heeft weer wat. Papa heeft weer wat. Papa heeft weer wat gelezen. Ach, mijn vader, het is soms net een mens. Dan weet hij het ook niet en lijkt het soms net alsof ik de dagen waarop ik bij hem kwam met een vraag voorbij weggerend. En soms zegt hij, weet je wel, wat als je zus, wat dan zo? Ik ben vast weer vervelend en weet het zelf ook, maar ik wilde alleen maar geloof me. Alleen maar, ik hoop dat je weet wat je geloof me, ik weet wat ik. Papa heeft weer wat, papa heeft weer wat, papa heeft weer wat gelezen. Papa die heeft weer Papa heeft weer wat Papa heeft dit wat, papa heeft hier wat, papa heeft dit wat gelezen. Geen idee wat je uitkomt, zin ik niet meer thuis hoor. Maar ik las ergens niks aan de hand, ach ja. Vaak haalt alleen wat gevreesd en geweest is de kral. veel aan wat zo'n een mens. Ja, dat waren we achter elkaar Bruno Mars en daarna Snelle samen met uh, Thomas Akta. Papa heeft weer wat gelezen. hey, en eh, ben jij ook zo enorm aan het genieten van het heerlijke weer? Want het, is, eh, het was echt fantastisch natuurlijk hè, de afgelopen dagen. En bizar dat we twee weken geleden stonden we nog met z'n allen op het Zwanenmeer de schaatsen. En eh, deze week heb ik alweer heel wat eh, korte broeken met, eh, met heerlijke melkflessen gespot in het dorp. En ook vandaag is het nog een heerlijke dag met een maximum van 13 graden en een zachte westenwind. En het wordt de komende dagen ietsje kouder, maar volgende week ziet er weer goed uit. Dus het wordt, het wordt lekker weer. Maar we gaan straks nog, we gaan straks nog uitgebreid naar het weer kijken. Hey, en bij mij maakt het in ieder geval een enorm lentegevoel los, dit weer. Dus ja, dus het leek mij de enige, de enige logische keuze zeg maar, voor de, eh, voor de top wie wat waar van deze week leek mij toch wel de zon. Dus eh, drie platen die te maken hebben met de zon. En, eh, ja, en om alvast nou een beetje in de sfeer te komen, is dit Juan Luis Guerra, Burbayas de Amor. Ik zal het vast ontzettend verkeerd uitspreken. Maar wel een lekker nummer. Mutilado de esperanza y de razón.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 En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over de zon. Dit is de top wie, wat, waar van donderdag 25 februari. met het prachtige Here Comes the Sun. En wist je, wist je dat dit het meest gestreamde nummer van de Beatles is op Spotify? Ik toch ook weer, uh, ook weer bijzonder. Eh, het nummer is uit 1969 eh, van hun beroemde album Abbey Road. En het is geschreven door George Harrison. het is best wel een mooi verhaal. Want eh, George Harrison, eh, die, eh, eigenlijk had, hadden de Beatles, de leden van de Beatles, hadden een, ehm, een, een, afspraak bij de, bij de Apple Corp. dus het. het ehm, ehm, ja, dat is eigenlijk de, zakelijke tak van de Beatles was dat. En daar had hij dus een hekel aan. Dus hij had zich een soort van ziek gemeld en had zich verstopt in het, in het, ja, het, het country house van, van zijn vriend Eric Clapton. En eh, ja, toen was hij zo blij dat hij niet in een saaie zakelijk overleg zat, maar dat hij kon genieten van de doorbrekende zon daar boven dat eh, prachtige Engelse eh, landschap. En toen schreef hij dus dit nummer. Dat is toch wel. en daar, dat werd dus het meest gestreamde nummer op Spotify. En dat niet alleen. Het is ook nog eens een keer de nummer 1 uit onze top wie wat waar van deze week. Over de zon. En laten we snel doorgaan. Het is een, eh, er zitten een paar prachtige samples in. En het is eh, net nieuw. Het is Fat Joe en DJ Khalid met eh, Sunshine. Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cool and Dre, I see you. Christine Jewelers in the building. L Boogie, Lorena, Terrellis, Flies, let's get it. Been waiting on that sunshine, but I think I need it. Pretty young thing with that OG crack. Straight savage when I got my 50 on. Do the do say with the Tessadelli on. She got a man and he's stuck in the feds. Said he gon' kill me cause she up in my bed. We wear chains that are psyched to knocks. Only G7s when the flights apart. Stash pesos and Turks and Caicos. Dapper dead on the first to break those. Not back Cake goes, throw your rollies in the sky. My guys will take those. Lower east side, I'm up in there, NY. See me on the floor with Obi courtside. Baddies on deck, you know I'm loving them. Still in the meeting with Callie. Another one. Waiting on that sunshine, boy. I think I need that back. Can't do it like that. No one else gonna get it like that. you yell, but you take me back. Who cares when it feels like a crack? But well, you know that yeah. you always do crack man and I'm out of the game. Silk shirts and a couple of chains. I go deeper and deeper. Sign a prenup, you know it's cheaper to keep up. Crack work in a two-seater. Put you in Milan, you can kick your feet up. Tank cap, pinky ring on the dawn. I told her. Waiting on that sunshine, boy. I think I need that back. Can't do it like that. No one else gonna get it like that. you yeah, would you me back? Who cares when it feels like crack, We know that you always do right, don't want nobody love. don't want nobody love me. Ja, lekker nummer hoor. Nieuwe single van eh, Fat Joe en eh, DJ Khalid samen. Sunshine, The Light. Nou, en dat is ook gelijk de nummer 2 van onze top wie, wat, waar over de zon. En eh, ja, als ik dan naar buiten kijk, tenminste, dat uh, fake ik natuurlijk, want ik heb het gisteravond opgenomen. Sorry daarvoor. Maar als ik dan naar de weersverwachtingen kijk, dan eh, schijnt op dit moment eh, het zonnetje een beetje verlegen achter de wolken. En is het een graad of 13, 14. En draait de wind langzaam van het zuiden, waar, de zuidhoek waar die de afgelopen week in zat, meer naar het westen. En ja, dat brengt helaas ook wel wat regen met zich mee. Dus vanavond zo rond een uurtje of uh, zes, dan, ja, dan draait die wind helemaal door naar het noorden. En dan krijgen we nog een spat regen. Maar goed, tot die tijd kunnen wij natuurlijk heerlijk genieten van dit, eh, van dit mooie weer. En eh, volgende week, maar daar kijken we straks wel even uitgebreid op. Volgende week eh, ziet het er ook weer hartstikke mooi uit. En hou die lekkere warme temperaturen. Dus het wordt echt een beetje lente. Dat is natuurlijk heerlijk.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 I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop. Can't stop, so shut your mouth. And if you don't know the name. yeah. so we turn it up. Yeah, we turn it up. They find out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop, can't stop, so shut your mouth. En een up. Ritme van Zandvoort. Ja, en dat was eh, Ariana Grande, No Tears Left to Cry. En daarvoor eh, Sunny Days van Armen van Buren. hey, en eh, ja, er is weer echt van alles gaande in het dorp. En er wordt druk gebouwd ook en gesloopt. Ehm, en eh, ja, dat is wel, eh, dat is wel eventjes. Ja, ik, ik, mijn grootste uitvinding van, eh, van 2020 tijdens die hele corona en lockdown was is eigenlijk wandelen. En dus dan heb je meestal het gevoel dat je het meeste toch wel meekrijgt. Maar ja, ik was er dus kennelijk al een tijdje even niet meer geweest. Maar ehm, toen kwam ik opeens weer op het Badhuisplein. En toen zag ik dat daar al bezig is met de sloop. Dus eh, naast het hotel, ehm, nou, naast het casino zeg maar, ja, dan wordt die hele onderste, onderste etage wordt eruit gehaald. Dus eh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens precies weet wat er aan de hand is. Dus eh, ik kon het ook niet helemaal terugvinden. Ik heb nog even gezocht voor jullie. Maar nou ja, misschien hebben we daar in andere programma's al lang aandacht aan besteed. Maar het viel mij gewoon even op. En gisteren las ik ook in het Haarlems Dagblad dat, ehm, dat er ja, ook weer wordt gegraven in de duinen. Nou, en normaal eh, is dat natuurlijk eh, ja, dat is een heel kwetsbaar duingebied, dus bij het circuit. Ehm, dus daar wordt altijd heel voorzichtig mee omgegaan. Maar deze keer is het, eh, is het heel goed dat het wordt gedaan door, door PWN zelf. Want daar was daar vroeger een camping. En eh, die is er al jaren niet meer. Maar eigenlijk door. Ja, die, die, die duinen die bewegen natuurlijk continu. Dus dat stuift. En, en daardoor komen dingen naar boven. Of gaan dingen juist onder het zand. En nu eh, was er dus. Uh, kwam er dus ja, rommel van die, van die camping die kwam naar boven. En ja, dat wordt nu keurig, keurig opgeruimd. En ook in dat stuk. Ik heb de laatst rondgelopen. En daar werd, dat werd ook helemaal klaargemaakt voor het broedseizoen weer. Want overal werden prachtige nieuwe hekwerken neergezet en ehm, eh, paden weer, weer afgesloten, zeg maar, die eigenlijk een beetje ja, in het wild waren ontstaan. Dus eh, die duinen, die, eh, ja, dit ziet er weer prachtig uit. Dat wordt hartstikke mooi. Ehm, en over bouwen gesproken. afgelopen week in, het, ehm, in, in de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort was er ook het verzoek, want verschillende scholen eigenlijk in, in Zandvoort, die lopen eigenlijk een beetje tegen de limiet van hun capaciteit aan. Zo ook de Oranje Nassau School. En eh, nou, dat ken je misschien wel als je er wel eens langs loopt. Dan zie je al jarenlang zie je twee van die soort van, nou, net niet bouwketen, maar noodgebouwtjes in, eh, in het, eh, in, ja, op het voetbalveldje aan de, aan de straat staan. En ze hadden dus het verzoek gedaan aan de gemeente of zij daar een permanente uitbreiding voor mochten maken. en de gemeente Zandvoort had nog gekeken, want ook in het gebouw De Golf in Noord, daar staat nog een deel leeg. Dus ze Dus ja, kunnen we dat dan niet gebruiken? Maar ja, dat was natuurlijk logistiek niet heel handig. Dus nu eh, heeft eh, de ONS heeft, eh, toestemming gekregen om, om in ieder geval voor de komende jaren nog gebruik te blijven maken van het, van het noodgebouw. Zodat gelukkig alle kinderen wel gewoon naar school mogen. En wat zijn we blij dat ze ook weer lekker op school kunnen zitten, hè? Dat is toch ook wel een hele verademing. Hey, we kijken zo nog even verder naar al het nieuws. Want er is heel veel nieuws deze week in Zandvoort. Maar laten we eerst even wat muziek draaien. dit is Till the Sun Comes Up. too fierce and strong, begging us to run. We don't need no home, we don't need no room, just the ocean's roar and the wind will do. Let's get out of here, let us see what's there. Let's get out of here. Light another fire, let us sing. The sun comes up till the sun comes up. love till the sun comes up. There's no stopping us till the sun comes up, till the sun comes up. under till the sun comes up. We'll remember who we are when the sun comes up. When the sun comes up. When the sun comes up. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, en er is eh, vol volop nieuws. Dit was trouwens uh, Tilde Sandkamps af van Jake and the Weatherman. En eh, ik zei al, er is echt volop nieuws in, in Zandvoort deze week. en zo stond ja, de afgelopen dinsdag... stond er groot op de voorpagina van van de Zandvoortse krant. stond dat er vier maar liefst vier paviljoens zijn overgenomen in, eh, in Noord. Dus eh, De Spot, eh, Sandy Hill, Paviljoen Noord en Nayuma. Zijn alle vier overgenomen door de oude eigenaar van Quirios. En nou, weet je, dat is op zich al, is al nieuws. Maar ja, het, het, mooie is ook wel het plan wat erachter zit. Want ja, ze willen dus ook gaan kijken of er ook daar weer meer strandhuisjes nog gebouwd kunnen worden. dit, dat begint in Noord natuurlijk langzaam te komen. En eh, ja, daar willen we toch, de, ja, toch hele bijzondere overnachtingslocaties eh, in, eh, in Zandvoort neerzetten. En hij, hij wilde echt een hoog niveau halen. Dus hij, wil, hij zegt, ja, Zandvoort moet echt voor kwaliteit staan. Dus ik ben heel benieuwd. Maar in ieder geval, dit seizoen kunnen we gewoon nog genieten van de vier tenten zoals ze zijn. En blijven ze ook gewoon gerund worden door de eigenaren die we kennen. Dus dat is natuurlijk wel weer een geruststelling. En hopelijk mogen ze allemaal snel in, in volle glorie weer open. En eh, nou, daar wordt druk over gepraat in Den Haag. Dus eh, hopelijk eh, krijgen we daar snel wat uitgeluisterd over. Maar ja, de afgelopen dagen, ik weet niet of je al op het strand geweest bent. Maar ja, het is, het, is gewoon hartstikke druk. Dus dat is ook wel gek. Weet je, en iedereen probeert natuurlijk nog wel. je ziet ook de politie nog wel rondrijden en handhavers. En, maar iedereen vindt het moeilijk. Maar laten we, toch, laten we met z'n allen toch echt proberen om in ieder geval afstand te bewaren. Want het strand is groot genoeg. Dus eh, nou, laten we het niet eh, verpesten voor elkaar. Laten we zorgen dat we door zo goed mogelijk die regels te blijven volgen. In ieder geval wellicht door een beetje te kunnen helpen dat eh, alle paviljoens en alle ook weer snel open kunnen. Net zoals de winkels nu in, nou, zij het aangepaste vorm, wel weer hun deuren mogen openen. Nou, tot, tot daar. En, ja, en als je elkaar dan tegenkomt, dan is natuurlijk die logische vraag. is... I see you come your How do you do?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 How do you do? Things that you do. No one perfect skin. Well, how have you been, baby? Living in sin. Hey, I gotta know. ZFM. Ja, Roxanne. Met uh, How Do You Do. Nou, ik, ik ben wel benieuwd hoe je er, wat je er een beetje zelf van vindt hier eh, vanuit, mijn, eh, vanuit mijn schuurtje. Ik hoop dat het een beetje klinkt. En dat het niet allemaal nou, dat je niet een of andere verwrongen stem krijgt. Want eh, normaal hebben onze techneuten eh, Marcus en eh, Martijn... die zorgen ervoor dat we altijd prachtig in de ether klinken. Dus hopelijk is dat nu ook een beetje vanuit mijn, vanuit mijn kleine schuurtje ook het geval. En ben ik goed te verstaan. Hey, ja, en we hadden het er net al even over. Hè. Het, is, het is druk en mensen hebben het steeds moeilijker om, om die maatregelen te blijven volgen. Maar blijven het vooral doen. Want waar we aan de ene kant lezen dat dat eh, jammer genoeg eh, voor het eerst in, eh, in tijden de, de, aantal besmettingen weer oploopt. En dat zal het mooie weer zal daar niet bij gaan helpen. zie je aan de andere kant ook dat ja, die, die, die crisismoeheid, hè, dat, dat mensen willen zo graag ervan af. En, eh, en dat blijft natuurlijk moeilijk als we, als we dat eh, virus niet onder controle krijgen. En eh, de GGD Kemmerland die start in samenwerking met de gemeente en lokale partners deze week een grote campagne om gericht op ja, om die mentale gezondheid. Dus ehm, ja, de stress die mensen toch hebben van, van een heel raar jaar. Want het is nu echt een jaar, hè? 16 maart vorig jaar. Dus het is nog, het is nog twee, drie weken. En dan, dan, zijn we de, dan zijn we de kalender rond. Ehm, maar wat ze eigenlijk vooral willen met die campagne is, is om het bespreekbaar te maken. Ik, eh, nou, ik, ik, heb ik wel eens verteld, ik heb een, eh, we hebben met mijn, met mijn verloofde, zoals het mooi heet, hebben wij, eh, we hebben een jonge dochter van zeven en die, nou, die knalde echt ergens in, in januari, februari, die knalde echt tegen de muren op joh. Want die werd helemaal, die is zo niet gewend om zo lang thuis te zitten en niet met de vriendjes en vriendinnetjes om erheen. En, want dan hadden we het soms wel eens playdates. Maar dat is toch anders dan eh, elke dag gewoon gezellig met z'n 20 eh, en 24 in een klas zitten. Dus, ehm, en dat geldt eh, voor kinderen, maar dat geldt ook zeker voor ouderen. Dus het is ontzettend goed dat de GGD dat bespreekbaar maakt. En ehm, ja, om, om mensen er toch over te laten praten met elkaar. Dus ja, kijk vooral eventjes op de site op Zandvoort Nieuws. Daar, daar zie je een uitgebreid artikel over, over de campagne die ze starten en wat je ervan kunt verwachten. Hey, we hebben nog een aantal minuten te gaan tot het nieuws en het verkeer van 11 uur. En eh, ik wil je even dus de nieuwe single van eh, Robin Thicke. Die we natuurlijk eh, kennen van Magic. Maar hij heeft weer een heerlijke, zwoele nieuwe single uit. Take Me Higher. Dit is Robin Thicke. close on your touch. Take me higher. baby. Yeah. minuutjes te gaan. dus die moet ik eigenlijk even voorpraten. Want ik eh, had nog wel een eh, hele lekkere plaat eh, klaarstaan. Never Seen Rain van Tones and I. Maar dat gaan we dan net niet meer redden. Dus dat is ook zo slordig. Dus nou, dan praten we er gewoon even vol. Dus dat moet ook geen probleem zijn natuurlijk. Hey, je luistert naar Dromenzee. Mijn naam is Javier. En elke week gaan we op zoek in Dromenzee naar, naar verhalen van mensen die hun droom hebben waargemaakt. Of druk bezig zijn om, om dat te doen en eh, ja, ik wilde je weer eens een klein updateje geven van mezelf. Want eh, ik vertelde vorige week aan het eind van de uitzending dat ik eh, weer een nieuwe baan heb. En dat is wel een spannende, want ik ben voor het eerst in mijn leven word ik zelfstandig ondernemer. Dus ik ben gisteren, woensdag, naar de Kamer van Koophandel gegaan. En uh, daar hebben mij ingeschreven. Nou, dat gaat ook allemaal keurig met mondkapjes op en je staat eh, in 20 eh, minuten binnen. Maar ik zei ook tegen die vrouw, wat een leuke baan. Want je krijgt alleen maar vrolijke mensen aan, uw eh, desk. En dat was ook zo. Want het waren allemaal mensen die ja, aan het begin staan van een, van een heel nieuw avontuur. Dus ik ben eigen ondernemer en, nou, en ik, heb, ik ga op 1 maart starten met een fantastische opdracht. maar daar zal ik nog wel een keer later in het programma nog wel eens wat meer over vertellen. Of zeg je van, nou, vermoei me daar vooral ook niet mee. Maar het grappige was dat dit radioprogramma heeft daar dus bij geholpen om een nieuwe baan te vinden. Dus eh, zo zie je maar weer. Als je je droom achterna gaat, dan kunnen er fantastische dingen gebeuren. En heb jij nou zelf ook zo'n droom? heb je nou zelf ook zoiets van, ja, ik ben er mee bezig, maar ik zit er altijd een beetje tegen aan te hikken. Of misschien is het juist al wel gelukt. laat het ons vooral weten, eh, stuur me even een eh, berichtje naar, stuur even een berichtje naar redactie.zfmzandvoort.nl Dat is redactie.zfmzandvoort.nl En dan met jouw verhaal. En dan eh, wie weet zit jij hier volgende week eh, in de uitzending. Of ik bel je even als dat beter uitkomt eh, ergens, ergens van de week. En dan, dan praten we er even over. hey, het is tijd voor het nieuws en weer verkeer.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 Kroegbazen en restauranteigenaren balen enorm van de strenge coronaregels. Er wordt voorlopig niks voor hen versoepeld. En dus willen ze dinsdag als protest de deuren weer opengooien.